Levi van Eck met het NOS-journaal. De volgende ronde van vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland is in Turkije. Er zijn drie dagen vooruitgetrokken en de besprekingen beginnen morgen. In welke stad is nog niet bekend. De Oekraïense president Zelensky noemde eerdere onderhandelingen zwaar. Beide partijen beschuldigen elkaar van het onnodig ophouden van het overleg. De Turkse president Erdogan wil in de crisis bemiddelen. Turkije onderhoudt goede banden met Rusland en Oekraïne. Eerdere besprekingen waren in Belarus. Het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst zegt dat Rusland Oekraïne wil opdelen in twee afzonderlijke landen. Dat zou volgens hem nu de inzet zijn van president Poetin... nu hij inziet dat hij Kiev niet kan innemen en de regering Zelensky niet kan wegkrijgen. Daarom zou Poetin een grens willen trekken tussen de door Rusland bezette gebieden en de rest van Oekraïne... zoals met Korea is gebeurd. Na een bloedige oorlog in de jaren 50 bestaat het vroegere Korea nu uit twee landen met een eigen regering. De twee mannen die vrijdag omkwamen in Maastricht waren vader en zoon. De zoon werd doodgevonden in het huis in de wijk Mariaberg waar hij samen met zijn vader woonde. De vader leefde nog toen de politie arriveerde in de woning... maar hij overleed later in het ziekenhuis. Vermoedelijk heeft de vader eerst een zoon en vervolgens zichzelf neergeschoten. De Eritreër Binyam Gremay heeft de wielerklassieker Gent-Wevelgem gewonnen. De 21-jarige renner was na 248 kilometer de snelste van een kopgroep van vier renners. De Fransman Laporte werd tweede, de Belg van Gestel derde. Gremay is de eerste Afrikaanse winnaar van Gent-Wevelgem. Bij de vrouwen won de Italiaanse Elisa Balsamo. De regerend wereldkampioen versloeg in de sprint onder meer Marianne Vos. Het weer. Vanavond is het helder en geleidelijk koelt het af. Vannacht liggen de temperaturen tussen de 2 en 5 graden en ontstaat er, nevel of mist. Morgen eerst nog wat mist, later meer zon en dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Make you try to enjoy. While I know the finish, oh, make you try to enjoy. Say kata kata uru not the finish, eh. Make oh. you try to enjoy. Problem is not the finish, eh. So we you try to enjoy. Uh-huh. We could dance like Luala, yeah, Luala. We could dance like Luala. myself. I just want if my life, if I'm judging. I don't like bad. I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far, my money the double. As my money the pile up, oh, it make me happy, oh, happy. Oh. As my money the pile up, oh, it sweet my butt, oh, oh. the finish. we you try to enjoy. But Bye, not the finish. Oh, make you try to enjoy. Sekata kata uru uru, not the finish. Eh, oh. we you try to enjoy. Problem is not the finish. Eh. So we you try to enjoy. Uh-huh. Make you dance like Luwala. Yeah, Luwala. Make you dance like Luwala. time if you wanna get with it. Whatever you want, I'll get it. I got cash, now help me spin it. Don't worry if you're broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you up wicked. Got the ingredients, you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you how I go to work. Have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're in like the new jack swing. Until it's through, I wanna get with you. go. Tonight בבת אחת. I've been staring up at the grayish skies Trying to find myself some luck, but it's running dry It's like the weather makes it worse than my cloudy mind I could really use a dose of.